Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de luchtaanvallen op Gaza slechts het begin zijn. Bij de aanvallen van afgelopen dag zijn volgens de autoriteiten in Gaza... meer dan 400 mensen omgekomen, onder wie een aantal kopstukken van Hamas. VN-kinderorganisatie UNICEF zegt dat er ook meer dan 130 kinderen zijn omgekomen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend... Het staakt het vuren dat twee maanden geleden inging is niet officieel beëindigd. Netanyahu zegt dat Israël blijft onderhandelen over een nieuwe fase van het bestand... terwijl de aanvallen doorgaan. De Oekraïense president Zelensky is positief over de uitkomst van het telefoongesprek tussen Trump en Poetin. Afgesproken is dat Rusland en Oekraïne elkaars infrastructuur en energiesector 30 dagen niet aanvallen... Zelensky steunt dat plan, maar zei ook dat Oekraïne onderdeel van de gesprekken moet zijn. Wanneer het bestand in moet gaan is niet bekend. Binnenkort moeten ook andere onderhandelingen starten. Als eerste over een bestand op de Zwarte Zee. Daarna moet volgens het Witte Huis gaan om blijvende vrede. De Nederlandse ambassade in Madrid waarschuwt Nederlanders in Spanje... voor hevige regenbuien en overstromingen... Tot donderdag gelden weerswaarschuwingen in verschillende delen van het land. Nederlanders moeten lokale nieuwskanalen in de gaten houden. Dat is het advies. Vanwege het slechte weer treden rivieren buiten hun oevers... wat leidt tot overstromingen. In de provincies Malaga en Cordoba zijn afgelopen dag en gisteren... meer dan 400 huishoudens geëvacueerd vanwege het stijgende waterpeil. De twee Amerikaanse astronauten die maandenlang vastzaten in ruimtestation ISS zijn terug op aarde. Butch Wilmore en Sunny Williams zouden eigenlijk maar een week in het ruimtestation blijven. Maar door aanhoudende problemen met hun raket zaten ze uiteindelijk negen maanden in de ruimte. Ze kwamen afgelopen ochtend zijn ze vertrokken bij het ISS en een uur geleden kwamen ze neer bij zee in Florida. Het weer. Vannacht vriest het overal 2 tot 4 graden.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 And just when it feels right, you say you found someone to hold you. wait quello che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon, hij roept is jouw moment. Dus ga nu maar staan.